Zorgverzekeraar CZ mag volgende week vrijdag een lijst publiceren... met de prestaties van ziekenhuizen op het gebied van borstkanker. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. CZ was van plan om zes ziekenhuizen niet meer te contracteren voor borstkankerzorg omdat ze niet goed genoeg zijn. Vorige week onthulde de NOS het bestaan van die lijst en de namen van de zes ziekenhuizen. De rechter vindt dat CZ criteria mag opstellen voor gecontracteerde ziekenhuizen, maar deze wel aan de ziekenhuizen moet voorleggen. Informateur opstelten gaat aan het begin van de avond naar koningin Beatrix om zijn eindverslag aan te bieden. Hij sprak vanmiddag met de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV. Vermoedelijk zal koningin Beatrix vanavond of morgen beoogd premier Rutte benoemen tot formateur. Het overleg stond voor gisteravond gepland, maar de bijeenkomst werd uitgesteld. Vermoedelijk vanwege nieuwe kritische uitlatingen van de CDA-kamerleden Koppenjan en Verrier. Die hebben nog eens beloofd dat ze voluit steun geven bij de uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord. Bij een gewapende overval op een juwelier in Amsterdam is een man gedood. Twee overvallers kwamen vanmorgen de winkel aan de Jan Evertsenstraat binnen en begonnen daar te schieten. Daarna reden ze weg op een scooter. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet duidelijk. De overleden man is de broer van de juwelier. De juwelier zelf raakte licht gewond. In een huis in Rijswijk zijn twee doden gevonden. Het zijn een moeder en een kind. Politiemensen troffen de lichamen aan toen ze meegingen met de deurwaarder... die hen het huis moest uitzetten. Of er een verband is tussen de uitzetting en de dood van de vrouw en het jongetje is niet duidelijk. Ook worden hun leeftijden nog niet vrijgegeven. Het weer wisselend bewolkt. In het zuiden kan wat regen vallen met een zwakke tot matige oostenwind. En maxima tussen 17 en 20 graden is het opnieuw een zachte dag. Vanavond bewolkt, vannacht opklaringen, morgen meer zon en dan wordt het opnieuw 20 graden.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 Betaalbare romantiek, er bestaat toch Bonifages en een vries. Dat kost weer mijn handen vol geld. Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de nou grill. is oude koffie. Ik ben de paus, jij bent de pil.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 his